Lars Militsen met het NOS-journaal. President Zelensky zegt dat de Amerikanen de druk opvoeren... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De VS zou het land veiligheidsgaranties willen geven... maar alleen als Oekraïne de Donbass-regio overdraagt aan Rusland. En Oekraïne lijkt dat vooralsnog niet van plan. Het land heeft nog altijd zo'n 20% van het gebied in handen. De Verenigde Staten willen volgens Zelensky een einde aan de oorlog... omdat het land druk is met de oorlog in het Midden-Oosten. Islamwetenschapper en prediker Tariq Ramadan is in Parijs veroordeeld voor het verkrachten van drie vrouwen. Het gebeurde tussen 2009 en 2016 in Frankrijk. Ramadan heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij is veroordeeld tot 18 jaar cel. Ramadan woont in Zwitserland, dat geen staatsburgers uitlevert. Het is daarom onzeker of Ramadan zijn straf gaat uitzitten. De 63-jarige Ramadan gaf eerder ook les aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het kabinet gaat voorlopig nog niet ingrijpen vanwege de stijgende benzineprijzen. Dat bleek in het Kamerdebat afgelopen dag. Het kabinet wil nog wachten omdat de oorlog in het Midden-Oosten nog wel eens langer kan duren. Intussen zoekt het kabinet wel uit welke maatregelen er mogelijk zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het voorstel van GroenLinks-PVDA... voor een prijsplafond op benzine en diesel. Andere opties zijn het verlagen van de accijnzen aan de pomp of een noodfonds. Er blijkt afgelopen vrijdag nog een tweede gevangene ontsnapt te zijn geweest na een ziekenhuisbezoek. Volgens het AD ging het in Roermond om een drugscrimineel die er vandoor ging en nog steeds niet gepakt is. In Utrecht ontsnapte diezelfde vrijdag ook een gevangene, maar hij werd na een paar uur alweer aangehouden. Het weer, er vallen buien, soms met onweer en hagel en het koelt af tot 1 tot 4 graden. In de ochtend ook regen bij een graad of 7.